Dat zei PvdA-leider Diederik Samson bij een bezoek aan de provincie Groningen. De coalitie werkt aan een akkoord om de gaswinning te verminderen en de regio te compenseren voor de schade door de gaswinning. Volgens Samson is het tijd om solidair te zijn met de Groningers. De Amsterdamse haven heeft afgelopen jaar een record hoeveelheid goederen verwerkt. In totaal werd 78,5 miljoen ton aan goederen overgeladen. Dat is 2% meer dan het jaar daarvoor. Met name de overslag van agrarische massagoederen, bijvoorbeeld granen, steeg met 17% sterk. Eerder werd bekend dat de Rotterdamse haven in 2013 niet is gegroeid. De Indiase politie heeft zes mannen opgepakt voor de groepsverkrachting van een 51-jarige Deense toerist. Dat melden Indiase media. De vrouw was gisteravond in New Delhi de weg naar haar hotel kwijtgeraakt en vroeg een groep van zes mannen de weg. Ze leidden haar vervolgens naar een afgelegen plek en verkrachten haar onder bedreiging van een mes. Groepsverkrachtingen komen vaker voor in India. Eind 2012 overleed een student na een groepsverkrachting in een bus. Dat leidde tot hevige protesten. Archeologen hebben in het zuiden van Egypte het graf ontdekt van een tot nu toe onbekende farao. Dat heeft het Egyptische ministerie van Oudheden bekendgemaakt. Bij opgravingen bij de stad Sohag stuiten de onderzoekers op het graf van farao Senepkai. Die leefde rond 1650 voor Christus. De archeologen ontcijferden zijn naam aan de hand van hiërogliefen op de muren van de tombe. In het graf lag geen mummie, er was alleen een skelet van de farao over. De archeologen gaan ervan uit dat grafrovers al snel na de begrafenis hun slag hebben geslagen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vanavond en vannacht rond 5 graden.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.